good. break my heart. is hell. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ik ben altijd de schouder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 dan wie ik was. En wij dan nog steeds wij was. En jij dan nog steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds wij. looking for my baby. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.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 I believe from the belly of the beast rising like yeast. <laughs> my release from low self-esteem came when I saw you rapping on my TV screen.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 时间呢？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 Bottles in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 Oosterhuis is een vertrouweling van de koningin. In haar kersttoespraak toonde Beatrix zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had zich nog duidelijker willen uitspreken, maar dat ging volgens Oosterhuis niet door omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. De RVD wil de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Libische veiligheidstroepen hebben opnieuw hard ingegrepen in de stad Benghazi. Volgens een ooggetuige hebben scherpschutters het vuur geopend op demonstranten... vanuit een gebouw waarin ze zich hadden teruggetrokken. Er zouden tientallen betogers zijn omgekomen. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. Bij de protesten tegen zijn regime zijn volgens mensenrechtenorganisaties... in drie dagen tijd zeker 84 mensen omgekomen. In Marokko zijn voor vandaag betogingen aangekondigd... Het is nog onduidelijk welke omvang die demonstraties zullen hebben. Organisatoren hopen dat er duizenden mensen de straat op gaan. Ze eisen meer democratie en een nieuwe regering... en ook willen ze dat de Marokkaanse koning minder macht krijgt. De regering heeft begrip uitgesproken voor de demonstranten. De politie zal terughoudend optreden op voorwaarde dat de betogingen vreedzaam verlopen. De bouwsector is de economische crisis nog niet te boven. Steeds meer bouwbedrijven gaan failliet en de werkloosheid onder de bouwvakkers loopt nog steeds op. Ongeveer 17.000 mensen zitten zonder werk. De bouwsector verwacht dat er dit jaar nog duizenden werklozen bijkomen. Het aantal aannemers dat failliet ging is in twee jaar tijd verdubbeld tot ruim 800. Waarschijnlijk worden de problemen in de bouw de komende maanden nog groter... doordat de grondstoffen duurder worden. Het weer in het zuiden regen of lichte sneeuw. Vannacht bijna overal lichte vorst. Overdag droog.